Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De NAM zegt verrast te zijn door de beslissing van het gerechtshof in Leeuwarden... over een strafrechtelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of de NAM zich mogelijk schuldig heeft gemaakt... aan het beschadigen van woningen in Groningen. Het OM vond dat eerder niet nodig, omdat het onderwerp niet in het strafrecht thuis zou horen. Daarom deed het OM ook niks met de aangifte van onder andere de Groninger Bodembeweging. Het Hof heeft nu beslist dat er alsnog onderzoek moet worden gedaan. Een aantal grote Nederlandse banken werkt gezamenlijk aan een betaalapp... waarmee betaald kan worden in winkels, webshops, maar ook aan bijvoorbeeld vrienden. De dienst Payconnect is een alternatief voor de pinpas... en moet deze zomer beschikbaar worden. In België is al geëxperimenteerd met de app. Daar doen meer dan 25.000 winkels mee. Welke winkels in Nederland gaan meedoen met de betaalapp is nog niet bekend. Volgens Payconic vervangt de dienst niet de apps van banken. Zo is het niet mogelijk om je banksaldo te bekijken. Bij een brand in een zorgcomplex in Venlo is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte gewond. De brand ontstond op de tweede verdieping... maar ook op andere etages veroorzaakte de zware rookontwikkeling hinder. Het complex is ontruimd. Even na het middaguur kreeg de brandweer van Venlo het vuur onder controle. De bewoners zijn opgevangen. Wanneer ze weer naar huis kunnen is nog niet bekend. En ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het girafje dat op eerste paasdag in Artis werd geboren is dood. Er waren geen tekenen dat er iets mis was met het veulen, meldt Artis. Maar dinsdagmiddag werd het ineens ziek. Ondanks een intensieve behandeling door een dierenarts is de giraf vanmorgen overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het weer vrij zonnig, geleidelijk meer bewolking, tot 10 graden op de Wadden en zo'n 12 graden in het zuiden. Het wordt vannacht 2 tot 9 graden, een stuk minder koud dan in de afgelopen nachten. Morgen wolkenvelden en soms wat zon. Met 12 tot 16 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De eerste twee uur van dit programma zijn we bestemd voor Matchbox, vierde jaargang aflevering nummer 66. U kunt ons beluisteren via de kabel in Zandvoort op 104.5, via de ether op 106.9. Het internet tik je even in ZFM-live. We hebben nog de ZFM-app. En, en tegenwoordig zijn we ook te beluisteren via DAB+. Plus. Jawel. Digital Audio Broadcast. Maar muziek, we gaan beginnen met The Trogs en Elvis Presley. Veel plezier. stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair and squeeze you tighter than a grizzly bear. Uh-huh. Yes, sir, I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen. his daddy's side. That's how our love is gonna keep us tied. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Oh yeah. Uh-huh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm in the kitchen. That's how our love is gonna keep us tied. Uh-huh. Yes, sir. Uh-huh. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on de eerste single van de heer E. Presley. Eh, en dat was in de jaren 60. Eh, de eerste single in ieder geval. En dat was Stuck on You. En dat was ook een eerste voor The Trogs, waar we mee begonnen. En dat was hun eerste hit uit 1966, Wild Thing. En dan zijn we nu toe aan een eh, track van een album met de titel Golden Heart uit 1996. Hier is Mark Knopfler en Darling Pretty. to come away on a changing tide, time. Time to come away, darling, pretty. I need you, darling, by my side. Heal me with a smile, darling. Golden Heart uit 1996 was dit Mark Knopfler en Darling Pretty. En dan zijn we nu alweer toe aan de Engelse top 40 van 50 jaar geleden... van 20 april 1967... We hebben vier nieuwe binnenkomers en allemaal toch wel redelijk in de lagere regionen. De eerste bijvoorbeeld op 39. Hier zijn de Bachelors. Oh, how I miss you. Oh. broke count the stars as they come in. eerste nieuwe binnenkomer op 39, The Bachelors en Oh How I Miss You. De volgende staat op 36, Simon Dave en Soothe Me. Soothe me, soothe me, soothe me, soothe me, soothe me. Everybody, come on and clap your hand, will you? Just for me now. I like it like that. Soothe me, van de vier nieuwe binnenkomers is er in ieder geval een hele grote hit geworden. En dat is de volgende. Die kwam binnen op nummer 33. En dat is een nummer van Lulu, The Boat That I Row. Don't have a but with me that's fine. Whatever to say. I choose my own side and I like it that way. I don't worry about op 33 en van de nieuwe binnenkomers dus de grootste hit van deze serie van vier. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die staat één plaatje hoger slechts. Is een instrumentale, nieuw op 32, The Shadows met Marok 7. De klapper van de week, week, week, week. week. Thank you. En voor The Shadows was dit uh, de hoogste nieuwe binnenkomer. Maar het was wel een klein hitje voor The Shadows. In ieder geval, eh, we gaan naar de volgende plaat. En die is geschreven door Felice en Boodle O'Brien. En als je die namen hoort, dan denk je eigenlijk meteen al aan Don en Phil. En dat klopt, hier is Problems. the same. album uit 1958, eh, The Everly Brothers in Problems, geschreven door de familie Bryant. En dan zijn we toe aan de tip van Willem, en die komt vandaag van de groep Venice. Die is in Nederland bekend geworden door een optreden bij de 2 meter sessies van, uh, hoe heet die jongen ook alweer? Even kijken hoor, moet ik even opzoeken. Jan Douwe Kroeske, jawel.